Dijkers met het NOS Journaal. De bijeenkomst van een groep Eritreërs die anderhalve week geleden in Den Haag uitliep op rellen... was volgens de organisatie eerder al door andere gemeenten geweigerd. Het schrijft de Haagse burgemeester Van Zanen op vragen van de gemeenteraad... over de rellen tussen twee groepen Eritreërs. Van Zanen zag geen reden om de bijeenkomst van tevoren te verbieden... omdat al rekening werd gehouden met kleine groepen die voor onrust konden zorgen. uiteindelijk ging het om honderden railschoppers... Vandaag debatteert de Haagse gemeenteraad over de rellen. Het Openbaar Ministerie wil advocaat Ines Wesky voor de rechter brengen... omdat ze deel uit zou hebben gemaakt van een criminele organisatie. zegt het OM in Nieuwsuur. Wesky was de advocaat van Ridouan Taghi... en het OM verdenkt haar van het doorgeven van informatie van Taghi uit de gevangenis. Wesky was daarom al geschorst als advocaat. Demissionair premier Rutte en minister Jessel Gus van Justitie blijven erbij dat de val van het kabinet onvermijdelijk was... Ze reageren daarmee op nieuwe cijfers van de IND. Waaruit blijkt dat, de asiel, dat asielzoekers de afgelopen jaren minder gezinsleden naar Nederland hebben gehaald dan gedacht. De VVD'ers erkennen dat het nareiscijfer lager is uitgevallen... maar toch zeggen ze dat het kabinet viel omdat de coalitiepartijen het op meer punten niet eens waren... als het gaat om het beperken van de instroom van asielzoekers. Na bijna 22 jaar zijn twee mannen schuldig bevonden aan de moord op Jam Master Jay, de DJ van hiphopformatie Run DMC. Hij werd in 2002 doodgeschoten in New York. Pas jaren later werden de peetzoon en een jeugdvriend van Jam Master Jay aangeklaagd. Ze zijn nu door een jury schuldig bevonden. Waarschijnlijk hadden ze ruzie over drugshandel.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 good to yourself Cause nobody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 We're gonna no one like you

stay Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM.